4 uur. Kirsten Klomp met het NOA. Alle Thalys-reizigers die sinds gisteravond vastzaten in de Noord-Franse stad Arras... zijn inmiddels aangekomen op station Gare du Nord in Parijs. Ze waren gestrand na een schietpartij in hun trein gistermiddag. In de Thalys van Amsterdam naar Parijs begon een man van 26 te schieten met een Kalashnikov. Hij werd overmeesterd door twee Amerikanen die allebei gewond raakten. Eén van hen is nog in levensgevaar. De ruim 500 passagiers die zijn aangekomen in Parijs worden door Thalys personeel opgevangen en verder geholpen. Er zijn onder meer slaapplekken geregeld. In het Duitse Heidenau, vlakbij Dresden, is een demonstratie tegen de komst van asielzoekers uit de hand gelopen. Tientallen betogers hadden een straat geblokkeerd. Ze wilden zo voorkomen dat bussen met vluchtelingen bij een nieuwe opvanglocatie konden komen. Toen de politie ingreep begonnen demonstranten te gooien met stenen, flessen en rotjes. De politie zette traangas in om de situatie onder controle te krijgen. Meerdere agenten en demonstranten raakten gewond. Een aantal demonstranten is opgepakt. In Maastricht zijn gisteravond opnieuw twee auto's uitgebrand. De stad wordt al langer geteisterd door autobranden. In nog geen drie maanden tijd zijn 26 auto's in vlammen opgegaan. Volgens de politie gaat het om brandstichting. Die doet al langer onderzoek, maar heeft geen idee wie er achter de autobranden zit. De Nederlandse springruiters hebben bij de Europese kampioenschappen paardensport in Aken goud gewonnen in de landenwedstrijd. De ploeg met Jeroen Dubbeldam, Michael van der Vleuten, Jur Vrieling en Gerco Schreuder passeerde Frankrijk op de slotdag. Het zilver was uiteindelijk voor Duitsland en het brons voor Zwitserland. Dan nog het weer. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Overdag is het zomers warm met middagtemperaturen tussen de 25 en 28 graden. In de loop van zondag neemt de kans op regen en onweer toe.